Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Tijdens de Olympische Spelen in Parijs zijn drie aanslagen vereideld. Dat zegt het Franse ministerie van Justitie. En correspondent Frank Renaud weet er meer over. Niet op Olympische sporters trouwens, maar Israëlische doelen. En er waren twee mannen uit de streek rond Bordeaux die een aanslag wilden uitvoeren. Maar daar zijn geen verdere details over bekendgemaakt. Door aanklager Olivier Christen van de antiterreurafdeling van Justitie. De veiligheidsmaatregelen in Frankrijk waren in aanloop naar de Olympische Spelen al flink opgevoerd. Er werden bijvoorbeeld 900 huizen doorzocht en vorig jaar waren dat er 150. De Willemsbrug in het centrum van Rotterdam is geramd door een containerschip. Daardoor zijn vijf containers in het water gevallen. En deze man zag het gebeuren vanuit zijn woonkamer. Ik hoorde een harde knal en geschuif. En keek vervolgens eh, uit mijn raam richting Wilmsbrug. En eh, ja, ik, ik zie daar een aantal containers eh, het water in liggen. En nog eentje die echt nog van, van, van het schip afstuiteren tot mijn verbazing voert het schip ook gewoon door. Eén container is gezonken en de andere vier zijn veilig gesteld. En de schipper wordt verhoord door de politie. We blijven nog eventjes in Rotterdam, want voor padelliefhebbers is Ahoy deze week de place to be. Want daar is het allergrootste padeltoernooi van het land bezig. Rafael van der Vaart is een van de toernooidirecteuren. En als oudspeler van Ajax is het voor hem wel eventjes wennen om in Rotterdam rond te lopen. Nee, ik vind het een hele mooie stad. Dat is echt, ik ben echt, eh, we zitten ook midden in de stad, dus een paar keer uit eten geweest. Eh, ik moet eerlijk zeggen, hele leuke mensen komen ook eh, voorbij. Ik kwam laatst een oudere man tegen, Jan heet hij. Hardcore Feyenoord, is hij wel. Zit het natuurlijk heerlijk hè, hoe het met Ajax gaat op het moment. Dat snap ik ook. Maar eh, heel veel respect en dat is eh, alleen maar leuk. Het padeltoernooi in Rotterdam duurt nog tot en met zondag. Het weer dan nog een herfstachtig dagje met heel af en toe opklaringen met zon, maar vooral veel bewolking met buitjes. Het wordt maximaal 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen Heemskerk en de Wijkertunnel 2 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel, de A22. Op die route staat inmiddels file tussen Beverwijk en Velsen. De vertraging is daar een half uur. Dan de A10, de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en de Koentunnel.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 But uh-uh, honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. my house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar, and do anything that you wanna do.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 You can do anything but half of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Yeah, blue, blue, blue suede shoe, baby. een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij Lunchroom. En natuurlijk, dat is ZFM Zandvoort aan de Tolweg, rechtstreeks. Ja, wij zenden nog uit, uit onze studio vandaan. Charles, weer bedankt voor je gezellige twee uur, drie uurtjes zelfs. Nog drie uurtjes. En eh, ik vond het erg gezellig weer. Ook thuis, onderweg ook. En hier vond ik het leuk. Ja, en dan heb ik een, uh, een mededeling. Er is een ervaringscafé, is er. Als het beeld van jezelf negatief is dan dringt positieve informatie uit omgeving moeilijk door. De vaste overtuiging niet zwaar te zijn en niet bij te horen en niet gezien te worden... kan uw persoonlijke ontwikkeling behoorlijk in de weg zitten. Hoe kunt u leren anders naar uzelf te kijken? Voor meer informatie m.schouten of u belt met telefoonnummer 06 412 75 228. En het is dinsdag 17 september van 7 uur s'avonds tot 9 uur s'avonds.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 You've got a way to keep me on your side you give me cause for love that I can't hide. For you, I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all I keep the ends out for the tide that climbs because you're mine. I walk the line. Ja, Johnny Cash die loopt over zijn lijntje. We gaan door met Brass in the Pocket, The Pretenders. We got brass. in pocket gunpowder I'm gonna use it intention I'm feeling myself gonna make you make you make you notice got motion restrained emotion I've been diving deep to leaning ik moet eventjes eh, weer wat opstarten. Hè. in 1, 1, 1. Charles Eugene Patrick Boone, geboren in 1934, is een Amerikaanse zanger en acteur. Aanvankelijk maakte hij rock roll en later in zijn carrière stapte hij over op de gospelmuziek. Boone groeide op in Nashville, de hoofdstad van Tennessee en een belangrijke muziekstad. In 1954 begon hij platen op te nemen en in 1955 bracht hij een cover out van de single Ain't That Shame van Fat Domino en verbrak de verkooprecords van de originele uitvoering aanzienlijk. Het is representatief voor de beginperiode van Boons loopbaan... die vooral gericht was op toegankelijke versie van rhythm- en blueshits waardoor de rock'n'roll deuntjes een veel groter publiek bereikten. Ik heb gekozen voor Pat Boone achterinvolgens met Love Letters in the Sand van 1957 met een nummer 1 notering. April Love uit 1958 met een nummer 2 notering. En Speedy Gonzales uit 1962 met een nummer 2 notering. Veel plezier. On a day like today pass the time away writing love letters in the sand. één, één, één. Sometimes an April day will suddenly bring showers, rain to suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking same flow. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come on, Speedy Gonzales. have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers. Your dog is gonna have Gonzalez. Gonzalez. Why don't you come home? Speedy Gonzalez. Speedy Gonzalez.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 If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams. Stop existing and start living. Sorts into dit was een boodschap van Michael Jackson. Zorg goed voor de wereld, voor nu en voor later. Een hele mooie boodschap, want het is inderdaad heel belangrijk... om goed voor deze wereld te zorgen. En ik ga door naar het volgende onderwerp, en dat is Breinplein. Het thema deze week is... wat is het dementie? Zo ja, wat nu? De deelnemers gaan naar huis met meer kennis over de vormen van dementie. Met deze presentatie zullen zij en wij zoveel mogelijk antwoord geven over de diagnose wat het inhoudt. Spreker is Marie-Anne Brunt, verpleegkundige specialist. En dat is dinsdag 17 september van 7 uur s avonds tot 9 uur s avonds. En de locatie is Pluspunt, Zandvoort Noord. Ik ga door met een, ja, ik, volgens mij is het Japans, sukiyaki. Ik ga het mij niet verder uitspreken, want dat kan ik niet. In ieder geval veel plezier. dit was nou een liedje met ondertiteling. <laughs> ja, ik ga door met For America. En dat doe ik eigenlijk omdat u, misschien hebt u gekeken... tussen Harris en Trump. Het schijnt nogal vuurwerk geweest te zijn. Dus dit is een liedje voor hun beiden. en understanding. Dat is heel erg belangrijk. Zeker weten. En daar gaat gewoon nog even lekker door. <laughs> ja. Ik eh, kan u deze nog? Dat is een vraagje eigenlijk. Ken u Sue Thompson nog? En hier is ze dan. Met een vriendje Norman. Orbison was een Amerikaanse country- en rockzanger. Hij staat sinds 1987 in de Rock and Roll Hall of Fame... en de Nashville Songwriters Hall of Fame. In 1989 werd hij opgenomen in de Songwriters Hall of Fame... en in 2006 kreeg Orbison postuum een ster op de Music City Walk of Fame... en in 2010 op de Hollywood Walk of Fame. Hij heeft nogal wat fames. In 2014 werd Orbison opgenomen in de Music Mexicans Hall of Fame. Ik heb gekozen voor Roy Orbison met ja, een heel houtje Lana. onze vorige hond heette Lana. Was een fantastische hond. Vacature. Chauffeur belbus pluspunt. Pluspunt heeft extra chauffeurs nodig. Ja, wie niet? Als chauffeur vervoer je in onze elektrische belbus inwoners... en dat zijn veelal senioren... in Zandvoort voor boodschappen, bezoek... of een afspraak bij een dokter of een fysiotherapeut. Geïnteresseerd? Stuur dan een bericht naar Paulien via p.honner... H-O hner.plus.zandvoort.nl. Voor meer informatie kan u ook onze website even bezoeken. En dat is www.pluspuntzandvoort.nl. Ik zeg heel vaak tegen mevrouw, heel vaak, stay by your man. Sometimes it's hard could be a woman. Giving all your love to just one man. You'll have bad times, and he'll have good times doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him. Even though he's hard to understand. dit was natuurlijk Timmy Warnet. Bloer met Joop Jansen. Op de tweede vrijdag van de maand kunt u een bloemstuk leren maken... met aanwijzingen van Joop Jansen. Hij heeft jarenlang een eigen bloemenzaak in Heemstede gehad. Bloemschikken is voor mij een passie, zegt hij. Ik leg uit waar je op moet letten en help waar nodig mee... en natuurlijk maken we er ook een gezellige middag van. Het kost 9 euro, inclusief koffie, thee en iets lekkers. Opgeven via de balie 3040700. 3040700. En het is vrijdag 13 september, dus aanstaande vrijdag, vrijdag de 13e, van 2 tot half 4. En de locatie is de Blauwe Tram, Zandvoort Centrum. En ik ga door met Roger Whittaker, Mexican Whistler. another one. One, two, three, two, two, three. Zeker klappen voor deze fluiter. Eh, kan nu nog het, kleine café aan de haven van eh, vader Abraham. Ik heb een Engelse versie. Dat is ook een hele aardige. They come from the farms and the factories too. They all soon forget who they are. The cares of today, well, they're soon washed away as they sit at a stool by the bar. The girl with green eyes in the Rolling Stone shirt doesn't look like she works on the land. And the man at the end, he's a very good friend of a man who sells cars second hand down at the Red Rose Cafe in the harbour. There by the port just outside Amsterdam. Everyone shares in the songs and the laughter everyone there is so happy to be there. Well, the salesmen relax with a few pints of beer. They try not to talk about trade. The poet won't write any verses tonight, but he may sing a sweet serenade. So pull up a chair and forget about life it's a good thing to do now and then. And if you like it here, then I have an idea. Tomorrow let's all meet again. Down at the Red Rose Cafe in the harbor. There by the port just outside Amsterdam one shares in the songs and the laughter. Everyone there is so happy to be there. dat was natuurlijk Pussycat met Mississippi.